Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De Vierdaagse wordt een Driedaagse. Deze unieke weersituatie heeft ons ertoe gebracht om deze unieke en misschien wel historische beslissing te nemen. Dat heeft de organisatie net bekendgemaakt. Komende dinsdag zou de Nijmeegse Vierdaagse beginnen. Maar het wordt dan enorm warm, tot wel 40 graden. En dat is echt te heet, zegt de organisatie. Datgene wat er aan weersomstandigheden en de gevolgen daarvan wordt verwacht... een te grote druk gaat leggen op de medische zorg. Zowel van onze eigen medische dienst als van het Rode Kruis. Onze collega Suus loopt dit jaar voor het eerst en baalt. Nu gaat het eindelijk door. Mijn eerste keer vierdaagse. En dan wordt het een driedaagse. Ja, dat helpt allemaal niet mee voor de teleurstelling. Maar ik snap het wel en ik ga nu even bedenken of ik nou wel al vandaag naar Nijmegen ga... of dat ik misschien allemaal een dagje uitstel. De organisatie roept op dinsdag niet alsnog te gaan lopen. Er wordt dan niks geregeld. Ook wegen worden bijvoorbeeld niet afgezet, waarschuwen ze. Bij het MH17-monument in Vijfhuizen is de herdenking van de MH17-ramp bezig. Het is vandaag acht jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie veel Nederlanders. Hele gezinnen zijn verloren. Kinderen werden wees. Ouders verloren hun kinderen en soms ook hun kleinkinderen. Broers en zussen. Vaders en moeders. Opa's en oma's. Ooms en tantes. Neven en nichten. Vrienden, collega's en buren. Ze vielen plotsklap weg. Ons leven werd in één klap op zijn kop gezet. En nu? Nu zijn wij nabestaanden. Tijdens de herdenking worden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. De gemeente Den Haag roept mensen op niet meer met de auto naar Scheveningen te komen. Het is daar hartstikke druk met strandgangers. En daardoor is er geen vrije plek meer over in de parkeergarages. En hoogspringster Britt Weerman heeft het Nederlands record verbeterd. Britt is pas 19, maar sprong bij een wedstrijd in België over de 1,95 meter. En dat is 1 centimeter hoger dan het Nederlands record van Nadine Broersen in 2014. Het weer nog, veel zon, weinig wind en warm, 25 tot 28 graden.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 is afgeknapt. Kijk ons dan, nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. breathe. Schijn me niet een tikkie te aan. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad.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 And listen to this. Jam it. rockin', jumpin'. 106.9. Straks Maar nu eerst het NOS nieuws van...